Ook gingen de verwarming van die wissels over op elektriciteit en is het perron vernieuwd. Reizigers moesten met de bus of ander vervangend vervoer om uit Amersfoort te komen. Komende weken wordt er wel nog doorgewerkt, dus je moet nog steeds rekening houden met vertraging. Een Britse tiener die gistermiddag bij Amsterdam uit het water werd gehaald is overleden. De jongen was met een groep vrienden aan het varen, maar bleek niet goed te kunnen zwemmen. Na zoektocht door drie duikteams van de brandweer werd hij na iets minder dan een uur gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. De politie gaat uit van een ongeluk en heeft voor mensen die erbij betrokken waren slachtofferhulp ingeschakeld. De natuurbrand in het Canadese dorp Jasper is onder controle. Volgens deskundigen is het de grootste natuurbrand in het gebied in 100 jaar tijd. Het dorp is deels verwoest door de brand en veel mensen zijn hun huis kwijt. We share the sense of loss with all of those who live in the town, who care for it and who have helped build it. Jasper, we will continue to stand by you. De brand ontstond een week geleden door blikseminslag. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. En dan nog even dit. ja, ze kijkt. Ze kijkt lek achter volgens mij. Ja, fietswissel Puk Pietersen. Ja, het grootste gevaar. Ze zei het vooraf al. Het grootste gevaar op dit parcours is lekrijden. Mountainbiker Puk Pietersen was gisteren op weg naar een zilveren medaille toen ze een lekke band kreeg. Ze eindigt uiteindelijk vierde, maar baalt er enorm van. Een Olympische kans ja, krijg je eens in de vier jaar. Dus ja, die wil je pakken wat je pakken kan. Hè. Als je geluk hebt, eh, eh, ja, je rijdt misschien max vier Olympische Spelen, zeg maar, als je een lange carrière hebt. Nou, kansen zijn er nog genoeg, want waarschijnlijk gaat ze hierna meedoen aan de Tour de France voor vrouwen. Het weer, het wordt een echte zomerdag met veel zon en blauwe luchten. Tot maximaal 25 tot 28 graden. Alleen aan de kust is het door de wind iets frisser.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 But it hurt you when it looked so good Shine your light So. down. Erotic images float through my head. Say I wanna be a midnight rambler. Quickly, but quickly the blood parade. me love, wishing well, the kiss and tell, oh, wishing well. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het treinverkeer bij Amersfoort wordt nog niet hervat. Na twee weken van werkzaamheden aan het spoor zouden daar vandaag weer treinen rijden... maar het werk is nog niet klaar. De branden in het Canadese dorp Jasper zijn na een week onder controle. Een derde van de gebouwen is verwoest, maar in de omliggende natuurgebieden woeden nog altijd fikse branden omdat er steeds minder kaarten en brieven worden verstuurd... gaat PostNL 300 brievenbussen weghalen. In Friesland, Groningen en Noord-Holland krijgen die bussen vanaf vandaag een aankondigingssticker.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 Ooh, your eyes take over me They holding me, feel like they controlling me moaning me, oh uh, uh. Yeah. Your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me, more me. Oh, baby, I like when you shake it, that freaky face when you make it.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 Don't get me wrong. show Ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. chain gang.